Twee uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Pakistan heeft de VS gevraagd om een deel van zijn militairen terug te trekken. In Pakistan zitten volgens het Pentagon meer dan 200 Amerikaanse militairen. De meeste van hen zijn trainers die opleidingen verzorgen voor het Pakistanse leger. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil niet zeggen hoeveel militairen terugkeren naar de VS. De relatie tussen beide landen verslechterde na de actie tegen Osama Bin Laden begin deze maand. De Verenigde Staten vroeg men zich af hoe het kon dat Bin Laden zich in Pakistan kon schuilhouden. En Pakistan vindt dat de VS haar soevereiniteit heeft geschonden... door onaangekondigd Amerikaanse commando's de villa van Bin Laden in Abbottabad te laten bestormen. In Georgië heeft de oproerpolitie een betoging bij het parlement met geweld beëindigd politie gebruikte onder meer traangas en waterkanonnen om de ongeveer 1500 demonstranten te verdrijven. Ook zouden rubberkogels zijn gebruikt. Sommige betogers vochten terug met stokken. Een aantal van hen raakte gewond. Sinds dit weekend roepen demonstranten op tot het vertrek van president Saakashvili. Ze vinden dat hij te veel macht heeft en er niet in is geslaagd de armoede in Georgië te bestrijden. In Jemen is het vliegveld in de hoofdstad Sanaa aangesloten. In de stad is de hele dag hevig gevochten tussen regeringstroepen en opstandelingen... onder wie ook zwaar bewapende strijders van diverse stammen. Ook bij het vliegveld zijn confrontaties. De elektriciteit in de buurt zou zijn afgesloten door de regering. Honderden mensen zijn Sanaa ontvlucht vanwege het geweld. In de hoofdstad zouden opstandelingen verschillende regeringsgebouwen hebben bezet... en ook het gebouw van staatspersbureau Saba zou zijn ingenomen. President Saleh zei afgelopen dag dat hij geen concessies meer doet en in Jemen zal blijven.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 Il y avait des larmes de rosée sur les fleurs des jardins. Oh, que j'aime l'odeur du foin coupé dans le petit matin. Seul je me suis promenée au point. Tant pis pour moi, le loup n'y était pas. Pour que tu puisses en te réveillant me trouver contre toi. J'ai pris le raccourci à travers champ Et bonjour, me voilà. J'étais partie ce matin au bois. Bonjour mon amour, bonjour. Voici les premières fraises des bois. Pour toi, mon amour, pour toi, pour toi, pour toi. het eh, zo'n half uur geleden bij Hilco Span in Casaluna. Een mevrouw Ingeborg aan de lijn, lerares Frans. En die eindigde het gesprek met... Eh, als je aan toe komt, draai dan nog iets van Barbara. Nou, dat is niet in Casaluna gebeurd, maar wel hier bij De Nacht in Anders. De vader op Radio 1. Goeienacht allemaal. Komend uur verder geen Franstalig repertoire meer... maar wel in ieder geval nog iets dat gezongen wordt in de Spaanse taal. En daarvoor hebben we dan de Cubaan Ibrahim Ferrer senior. Goeienacht, dus de nacht klinkt anders bij de Vara Radio 1... met muziek van alle tijden, van alle genres. En ook studiosessies. We gaan het komend uur luisteren naar een opname... een speciale versie van eh, het liedje Het is de Nacht van Guus Meeuwis... zoals dat afgelopen zaterdag te horen was in Spekers met Koppen. Een cabaretversie. En wat ook speciaal is, de nieuwe Blondie. <laughs> de nieuwe single, die kan je hier beluisteren. Het komend uur in de nacht klinkt anders. Maar eerst nog even Sarah Vaughan. En dat wordt muziek uit 1963. Met het orkest van Don Costa. Oh, you crazy moon. Sarah Vaughan. I saw that I was through. Oh, oh, oh, you crazy moon. that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy?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 En daarvoor hoorde je Sarah Vaughan met het orkest van Don Costa. Uit 1963, Oh You Crazy Moon. terwijl van de maan als je op dit moment uh, die eventueel kan zien niet veel meer over is. Want het is afnemende maan. Dus volgende week is het eh, helemaal niks meer te zien. Dit komt uit Amerika, muziekvrienden. De band luistert naar de naam Foster the People... en dit is een hit in Amerika en in Australië. Pump Up Kicks, Foster the People. dit voor het eh, Amerikaanse gezelschap. Ze komen uit L.A. Het gezelschap dat Foster the People heet. Een eerste hit, Pump Up Kicks. Een nieuwe single dus. Ik neem je mee naar afgelopen ehm, zaterdag tussen 12 en 2 op Radio 2. Elke zaterdagmiddag bij de Vara. Al daar sprekers met koppen en ook een cabaret-act. En de act die bestond door deze keer in dat er een liedje werd gezongen. Een variant op de Guus Meeuwis hit Het is een nacht. En de hoofdrolspelers in de cabaret-versie zijn... Dominique Stroos-Kaan en een kamermeisje. zit in mijn kamer met een sigaret. Het is twee uur s'nachts. Ik lig op mijn bed in een hotel in een stad. Waar niemand me hoort, waar niemand me kent.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 Hij is bijna naakt, maar wat is hij van plan? Hij doet zijn jas uit en mijn god, wat is dat? Ik heb zo net de schrik van mijn leven gehad. Hij knijpt me als hij me naar zijn bed brengt, waar hij mij van achter hard denkt. Dat is een nacht die je normaal alleen in film Ik ben verkracht. Nou ja, zo erg was het ook weer niet. Ik ben de baas van al het geld, dus ik kan nou doen wat ik wil. Jij bent een nobody, dus hou je stil. Het is in scène gezet. Maar dit proces verbaal is leven zegt. Nee, nee, nee, wacht. Ja, ik stap morgen na de media. Nee, nee, wacht, nee, wacht, nee, maar ik heb de macht. Ik ben de groot geschapen DSK. Dit is een nacht waarvan ik pad dat ik hem nooit beleven zou. Maar nu is het te laat voor berouw. Ik heb een geslacht dat je normaal alleen in films ziet. Had je gedacht, want zo groot was hij nou ook niet. Ik had een hele goede baan en ik heb ik hem vannacht nou in jou? Oh, Want normaal, normaal ben ik ontzettend trouw. Oh, heeft iemand een krukje en een touw? Hij was leuk, hij was mooi, die variant op Guus Meeuwis. Het is een nachtje, hoorde de stemmen van Niels van der Laan, Hanneke Drent en Jeroen Boe. In Spijkers met Koppen, de opname die je hoorde... die werd de afgelopen zaterdag eh, gemaakt in Café Florin. Je hebt het misschien zelf nog kunnen beluisteren... als je afgelopen zaterdag hebt geluisterd naar Spijkers met Koppen... bij de Varen op Radio 2. Zucro, die hoor je nu. Where do One part of me is done. Somewhere they bake in your bread. There's peace in my life. I'll be the rain, and you'll be heaven crying. And my eyes will be filled with flowers upon the snowfields. Tukkero. En nog iemand. Wat was ik nog duidelijk een vrouwenstem te horen. Dat was de stem van Randy Crawford. Diamante, dat zongen de twee samen. In 1990 was dat een hit. En Zucchero die was eh, vorige week woensdag voor een optreden in Nederland. Dat vond plaats in Ahoy. Dat is kennelijk eh, in de smaak gevallen bij de niet al te grote, maar wel eh, grootse Italiaan. Zuckerroide komt terug naar Nederland en hij zal in november, dat zal zijn op 2 november... wederom een concert geven in ons land. En dat zal dan plaatsvinden in Amsterdam. En dit is hem dan, de allernieuwste. Ze is 65 jaar oud, maar zingt als een jonge vrouw. Blondie. 65 jaar oud is Deborah Harry, maar ze zingt nog alsof het 30 eh, jaar geleden is als je dat zo hoort. Mother, de titel van de nieuwe single van Deborah Harry en de groep Blondie. Inderdaad, eh, Harry, maar wel prettige Harry als je dat <laughs> zo hoort. Mother, dat is de titel van die nieuwe single. En Panic of Girls, dat is de titel van het album dat maandag zal uitkomen. Cubaanse muziek, Ibrahim Ferrer, senior... Thank you. Ya son las palmeras. vrijdag 8 juli 2005. Toen stond hij nog op het podium van het North Sea Jazz Festival. En nog een maand later, 6 augustus, toen overleed hij op 78-jarige leeftijd. Ibrahim Ferrer. En je hoort hem hier nog eens keer met El Son Santier Guerra. Dit was Freek de Jonge. Samen met de jongens van de Nits. Ik ben geboren in een dal van klei. stond niet ver van een koe in de wei. Waar je koren kon horen tot de einder kon kijken. Dankzij de dijken. Ik voelde me veilig, ik waande me vrij. Toen kwam op een nacht de storm en de vloed. Die verpulverde dat vertrouwen voor goed. Ondanks de belofte, wij zullen niet wijken. Raken de dijken De natuur is een monster. De mens is een dwerg. Een dijk blijkt een dijk. Een Hollandse berg. Hollandse bergen. Blijken dijken. Ik heel mijn leven een rasoptimist. Een Hollandse jongen, een stadsalpinist. Die zijn leven vergeefs naar de hemel zal rijden, Dankzij de dijken. Taken. Taken. Take, take, take, taken. Dutch Mountains, zo heette dan origineel van de Nits. En Freek de Jonge die maakte daar een Nederlandse tekst op. Dankzij de deken 1995 eh, een hit voor Freek de Jonge. Dankzij de deken kon je van het gezelschap horen. En Freek de Jonge die... Eh, die staat weer op het podium, op het eh, podium van het De La Mar Theater in Amsterdam. Afgelopen dinsdag ging daar een nieuwe voorstelling van hem in première onder de titel Neven we kennen Freek, het is een heel verhaal. En eh, de neven, dat zijn eh, in ieder geval twee jongens... waarvan er eentje is geadopteerd en een ander is een bloedverwant van onze Freek. Nou, als je het wil zien, de Lamar Theater in Amsterdam. Daar dus eh, Freek de Jonge de komende tijd te zien. En Freek, een van zijn hits, komt het volgend uur weer te sprake. En dat heeft hem weer te maken met Bob Dylan. En dat was een Mick Jagger die weer een cd laat verschijnen binnenkort. In september zal dat plaatsvinden. Met onder andere Joss Stone en Dave Stewart. Hier is hij samen met Rolling Stones. Oh, cherry, oh, cherry, oh, baby. Vogeltje bespeeld door Nicky Hopkins. Opname werd gemaakt in 1975. Mick Jagger en de Rolling Stones, Sherry O'Babe. En het is te vinden op de Stones LP Black and Blue. 1976 verscheen dat album. En zoals ik zei, eh, Mick Jagger heeft van zich laten horen. Want eh, ja, ja, vorig jaar was er eh, dat bericht, dat herinner je misschien nog wel... dat er plannen waren om opnieuw op tournee te gaan. Een nieuwe Stones-tournee zou er komen. Nou, daar hebben we sindsdien weinig van vernomen. Wat wel nieuws was begin deze week, dat is dat Mick Jagger samen met een aantal andere muzikanten... Josh Stone, Dave Stewart en de zoon van van Bob Marley, Damien, een eh, cd gaat laten uitbrengen. De opnamen die zijn daar inmiddels al eh, van gemaakt. En daarop allemaal nieuwe stukken. Super Heavy, dat is de naam van de band die eh, de muziek zal laten uitbrengen. Met daarop de stem in ieder geval van Mick Jagger. En wie het repertoire van de Rolling Stones kent, vooral in de jaren 60... die weet dat ze ooit in de Nederlandse top 40 hebben gestaan met Heart of Stone. Dat ga ik je niet laten horen. Ik laat je wel een andere Heart of Stone horen. En dat is van die Dave Stewart die samen met Super Heavy op de proppen komt. I bought you in New York City. eyes, imagine you were there, you know. I really dig the clothes you wear. Hij Heavy, de naam van de band waarvan in september een cd zal uitkomen... met daarop in ieder geval de stem van uh, Mick Jagger... en ook de medewerking van Dave Stewart. Dave Stewart die eens deel uitmaakte van de Eurythmics. En in 1994 maakte die Dave Stewart een solo-cd zonder eh, Annie Lennox erbij. Het album dat heette Greetings from the Gutter en dit Heart of Stone, dat was daarvan de single. Een andere vocalist die mee zal werken aan dat Super Heavy project... dat is Joss Stone. Die laat ik je hier horen met een liedje van de Bee Gees. Van de Bee Gees? <laughs> ja, en eh, dat zal een duet worden. Joss Stone samen met Al Green. How can you mend a broken heart? can think of younger days when I lived for my life. Was everything a man could want to do. I could never see too rain falls memories of days gone by. But we couldn't. not the same. can stop the rain. zelfs als je een hekel hebt aan de Bee dan moet je toch wel toegeven dat dit een hele bijzondere versie is van de Brothers Gip Hip. Uh, how can you mend a broken heart? Je hoorde de stemmen van Joss Stone en Al Green. Zij is geboren op 11 april 1987 en hij op 13 april 1946. Een verschil van 41 eh, jaar. Maar muzikaal maakt dat dus niks uit, zoals je hebt kunnen beluisteren. Just Stone en Al Green, waarbij ik je bijna alle muzikanten heb voorgesteld... die deel uit gaan maken van de nieuwe band Super Heavy. Mick Jagger liet ik al horen, Dave Stewart, Joss Stone. En Damian Marley, die hebben we nog. De zoon van de legendarische Bob. Damien was drie jaar oud toen zijn vader overleed. Hier is Damien met Me Name Junior Gong. excuse me for a moment for an introduction. First one for me mama, but me papa last son like some fruit in June season. So Junior come, me there on this some music from small and me young, me used to play family man bass, not the drum. Any question where you ask, my man can answer me son, cause me name Junior Gang, me telling you, the youngest veteran, me tellin' you, me name Junior Gang, me tellin' you, the youngest veteran. Well, Junior Gang is coming up, I'm doing well, excellent. the people righteous stand out permanent dominant loving don't cause not a farthing neither a cent but should you spend the money that a money well spent anyway picking up judge a blowing breath like a vent listen to the girls and a angelic talent chant Naya Bingy burning up the serpent teach youths them loving not violence and from your not nah, loving me beg you keep silent I I sell loving, loving, not violence. And from you now, sell loving, my beg you keep, Lord. I said, look who's driving Miss Daisy. The whole world is getting so hazy. The people they are getting so crazy. The wonders they don't seem to amaze me. It's been a long time. The world's been waiting for this. Cause Junior gone come again some brand new lyrics. It's been a long time. The world is waiting for this. The girls, them love a ragamuffin. True him style and tactics. Cause I mean Junior Gang. Man, and say, excuse me for a moment for an introduction. First one for me mama, but me papa lost son like some fruit in June season. I saw Junior come, me there on this some music from me small and me young. Me used to play mumbly man bass, knock call the drum and then the question where you ask, my man can answer me son cause. this Katrina gong and come again. You have some brand new lyrics. It's been a long time. The world is waiting for this, and I might greet you with a smile, or I might greet you with a kiss. Them love rock I'm muffin, chew him style and tactics. Them love a juju royal, chewing fun and gimmicks. Them love a Mr. Mowley calls him. <laughs> Lord, I am meaning Junior Gong, I tell named Name, Junior Gong. En je hoorde de stem van Damien Marley. Zo dadelijk hoor je de Queen's Water Revival. Maar eerst even het contact met de nieuwsredactie.